Twee uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In een huis in Charloes in Rotterdam is onder verdachte omstandigheden... een dode vrouw aangetroffen. In het huis was ook een peuter aanwezig. Familieleden hebben zich over het kind ontfermd. Lichamelijk maakt het kind het goed. De politie onderzoekt de zaak met 20 rechercheurs. Een jury in Dallas in Amerika heeft een witte politieagent schuldig bevonden aan moord op haar zwarte buurman. De agenten zegt dat ze per ongeluk het appartement van haar buurman inliep... waar de deur open stond, in de veronderstelling was dat het haar eigen huis was. Toen ze naar binnen ging, zag ze in het donker dat er een man op haar afkwam... en die uit zelfverdediging doodschoot. Maar volgens de jury laten alle feiten zien dat het geen ongeluk was. Verschillende ongelukken op de A58 hebben afgelopen avond veel problemen veroorzaakt... De snelweg was in beide richtingen urenlang dicht... door twee ongelukken met vrachtwagens bij Moergestel en bij Oorschot. Volgens regionale media raakten drie vrachtwagenchauffeurs zwaar gewond. Er ontstond een ravage op de weg. Het opruimen en wegtakelen van de trucks duurde uren. Meerdere automobilisten hebben een boete gekregen... omdat ze het ongeluk van achter het stuur filmden met hun telefoon. Johan Derksen heeft geen spijt van zijn omstreden uitspraken over homo's... en benadrukt dat hij niets tegen homo's heeft. Ik begrijp werkelijk niet waar de Zoegroe gemeente zich druk om maakt... zei hij in het tv-programma Veronica Insight. Wel heeft hij zijn uitspraken genuanceerd. Eerder zei Derksen dat homo's met een beetje karakter uit de kast komen. Nu erkende hij dat je als hetero makkelijk praten hebt... en dat het een worsteling moet zijn om uit de kast te komen. Onder de hashtag Sorry Johan werd Derksen de afgelopen dagen op sociale media van alle kanten onder vuur genomen. Het weer vannacht is het droog, de temperatuur ligt rond de 6 graden. Overdag gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen.